In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. Bij de protesten tegen zijn regime zijn volgens mensenrechtenorganisaties... in drie dagen tijd zeker 84 mensen omgekomen. In Marokko zijn voor de komende dag betogingen aangekondigd. Het is nog onduidelijk welke omvang die zullen hebben. Organisatoren hopen dat duizenden mensen de straat op gaan. Ze eisen meer democratie en willen dat de Marokkaanse koning minder macht krijgt. De regering heeft begrip uitgesproken voor de demonstranten. De politie zal terughoudend optreden op voorwaarde dat de betogingen vreedzaam verlopen. Twee Iraanse oorlogsschepen zullen maandag door het Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee varen, ondanks protesten van Israël. De schepen zouden afgelopen donderdag al passeren, maar dat gebeurde niet. Volgens bronnen in Egypte wachten ze op toestemming van het Egyptische leger... dat sinds het vertrek van president Mubarak de macht heeft. Die toestemming zou inmiddels zijn verleend. Sinds de Iraanse revolutie in 1979 zijn er geen Iraanse oorlogsschepen meer door het Suezkanaal gevaren... Als de twee schepen de Middellandse Zee bereiken, komen ze dicht in de buurt van Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een provocatie. Schaatser Bob de Jong heeft bij de World Cup wedstrijden in Salt Lake City de 10 kilometer gewonnen. De Jong reed met 12 minuten, 53 seconden en 17 honderdste een persoonlijk record. Hij was 4 seconden sneller dan Olympisch kampioen Lee uit Zuid-Korea. Bob de Vries eindigde als derde. Arjen van der Kieft won de B-groep in 12.56.90 en plaatste zich daarmee net als de Jong voor de WK-afstanden in Insel. Het weer in het zuiden regen of lichte sneeuw.